De nieuwe Vlaamse alliantie, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekte een enorme winst en gaat waarschijnlijk van 8 naar 31 zetels. De Waalse Partij Socialist is daar fel tegen. Die partij haalt in Wallonië meer dan 35 procent en wordt met haar Vlaamse zusterpartij de grootste combinatie in de Belgische Tweede Kamer. De Vlaamse en Waalse winnaars willen met elkaar samenwerken. Bij het stadion van het WK voetbal in Durban is gisteravond gevochten tussen personeel van het stadion en de Zuid-Afrikaanse oproerpolitie. Dat gebeurde enkele uren na de wedstrijd tussen Duitsland en Australië. Zo'n 100 stewards en beveiligers protesteerden in de parkeergarage onder het stadion tegen hun lage loon. De oproerpolitie vuurde rook- en geluidsgranaten af en joeg de demonstranten de straat op. Zeker één demonstrant raakte gewond, er is niemand aangehouden. Het Colombiaanse leger heeft twee politieofficieren bevrijd die twaalf jaar geleden waren ontvoerd door de FARC. Ze behoorden tot de langst vastzittende gijzelaars van de linkse rebellenbeweging. President Uribe zei dat de twee zijn bevrijd bij een operatie van het leger in het oerwoud op enkele honderden kilometers ten zuidoosten van de hoofdstad Bogota. De marxistische rebellen van de FARC begonnen in de jaren 60 met hun strijd voor een socialistische staat in Colombia. Om die strijd te financieren houden de leden zich ook bezig met ontvoering, afpersing en drugshandel. Israël wil dat twee buitenlandse waarnemers het Israëlische onderzoek naar de actie tegen het scheepsconvooi voor Gaza gaan volgen. Het onderzoek zal worden geleid door een Israëlische rechter en de waarnemers moeten uit Canada en Ierland komen.